Femke Wolthuis met het NOS Journaal van de deal maar één fout gemaakt. Dat zegt premier Rutte in het debat over de Teven-deal. Die fout was wel meteen politiek dodelijk. Rutte heeft het over een brief van opstelten van juni 2014... waarin wordt gesteld dat een oud computersysteem van justitie niet meer te bekijken is. Maar zondagavond kwam er toch een schermprint van boven water... met de hoogte van het bedrag van ruim 4,7 miljoen gulden. De volgende dag traden minister Opstelten en staatssecretaris Teven af. Wat Kees H. betreft mag die deal tussen hem en het Openbaar Ministerie openbaar worden gemaakt. In een gesprek met Nieuwsuur zegt hij dat hij niets te verbergen heeft en dat hij geen tegenprestatie heeft geleverd voor de 4,7 miljoen gulden, zoals vandaag werd gesuggereerd. In de Nigeriaanse stad Maiduguri zijn volgens getuigen tientallen mensen omgekomen door een zelfmoordaanslag op een drukke markt. De dader zou een tienermeisje zijn. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar het lijkt erop dat de islamitische terreurgroep Boko Haram erachter zit. De mailtjes die Hillary Clinton als minister vanaf een privéadres verstuurde, worden vrijgegeven. Vorige week eiste een congrescommissie inzage in die mails om de aanslag op het consulaat in Benghazi in 2012 te kunnen onderzoeken. En toen bleek dat ze vanaf een privéadres waren verstuurd. En ontstond de indruk dat Clinton sommige mails buiten de overheidsarchieven wilde houden. Hillary Clinton zegt dat ze het gewoon handig vond om haar eigen e-mailadres te gebruiken voor haar werk en voor haar privé tv-correspondentie. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. En het koelt af tot rond het vriespunt. Er kan ook een mistbank ontstaan. Morgen vooral in het noordoosten zon en dan wordt het 9 tot 11 graden. Donderdag schijnt de zon juist in het zuidoosten. Dan wordt het maximaal 13 graden. En vanaf vrijdag is het minder zacht met meer kans op regen. Dit was het nws Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Het is zondag de 8e maart. Ik eh, ga u een hele fijne dag wensen. Eh, maar ik hoop dat u tot 12 uur bij me blijft. Bij ZFM Jazz. We gaan rustig aan beginnen met Kenny G. overladen met eh, hevige blazersecties. En eh, ja, een beetje luide muziek. Nee, lekker rustig aan beginnen. Nou, en dan eh, staat Kenny G. De alt- saxofonist die staat natuurlijk garant voor... ja, hele relaxte uh, jazz openingen. En daar heb u zojuist zo kunnen genieten nummer heette Sentimental. Nou, ik hoop niet dat u er al te sentimenteel van bent geworden. Waar ik wel een beetje sentimenteel van ben, luisteraars... is het feit dat Art Garfunkel 18 eh, maart in Haarlem eh, optreedt in de Philharmonie. En eh, Art Garfunkel, ja, u kent hem natuurlijk van Simon en Garfunkel... maar ook best jazzy stukken heeft hij gezongen. En wat mooi dat ik nou zo'n stuk gevonden heb voor u. It could happen to you. Het zou u zomaar kunnen gebeuren dat u erbij kunt zijn. Ik kan erbij zijn, want ik ben 18 maart gegarandeerd daar in die veel harmonie aanwezig... om te genieten van deze meneer. ik zei het al, 18 maart eh, in de Philharmonie in Haarlem. En ja, de kaartjes waren binnen drie kwartier, eh, heb ik begrepen, uitverkocht. Zo'n eh, run was erop. Nou ja, dat kan ook bijna niet anders. Die man is natuurlijk uniek maakte deel uit van het duo Simon en Garfunkel, wereldberoemd. En wist u dat ze in 1965 Paul Simon in Haarlem optrad in de Waag... voor slechts een man of twaalf, heb ik me laten vertellen. En uh, het jaar daarna haalde Kobe Schreier uit Haarlem... haalde eh, het duo Simon en Garfunkel naar Haarlem toe. En toen nog maar een heel uh, handjevol mensen. En twee jaar later zou het zo zijn dat ze wereldberoemd werden. En ja, altijd zijn gebleven. En zowel Paul Simon als ook Art Garfunkel... die hebben natuurlijk gekozen voor hun solo carrière. Zijn uiteindelijk hun eigen weg gegaan. En maar traden af en toe ook nog wel samen op. En een goed voorbeeld daarvan is het concert in eh, eh, Central Park in New York. Prachtige video is er ook van. Of een dvd moet ik zeggen. Eh, waar al die uh, gouden ouwe van Simon Garfunkel op staan. Hij heeft dat weinig met jazz te maken. Dus ik moet u, ik moet u onmiddellijk nu gaan verwennen met jazzmuziek, want daar zit ik hier voor. nou ja, hou van me of ga van me weg. Love me or leave me. Cliff Richard toch weer een popjongen die ook weer jazz heeft gezongen. Love me or leave me, let me be lonely You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else want no one unless that someone is you. Now I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have today and to give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Oh, I want no one unless that someone is you. I intend to be independently don't want to borrow to have it today. Give it back tomorrow. My love is your love. There's no love for nobody else. abandonedly blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow. Have that today and give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. My love is your love, there's no love for nobody else. My love is your love, there's no love for nobody Cliff Richard met daarachter een sexy kopersectie. Met een eh, mooi voorspel en een hoogtepunt. Nou, wat wil u nog meer zo op de zondagmorgen? Ook een stukje appel, heb je daar ook zin in? Nou, eh, misschien net ontbeten en dan een stukje, stukje appel toe. Een scrabble from the apple. Piet Noordijk, die gaat dat voor ons eh, vertolken. Eh, Piet Noordijk en zijn eh, eh, muzikale collega's... bewaarden voor ons een appeltje voor de Doors. crapple from the Apple was dit. En... nou, het is natuurlijk prachtig weer, luisteraars. Maar vanmiddag hier in Zandvoort, jawel... hebben we in de krocht ook het zonnetje in huis. Dus daar moet u eigenlijk beslissen eens een eh, kijkje... maar vooral ook een oortje openzetten. Eh, een kijkje gaan nemen en een oortje openzetten, zo wilde ik het zeggen. Want vanmiddag in Zandvoort, luisteraars... om half drie, dan gaat ze beginnen... Uh, Deborah G. Carter... 13 daar, eh, is er al Jazz in Zandvoort, wordt eh, georganiseerd door Erik Timmermans. Ik ga daar straks nog iets meer over vertellen. Maar eh, enige weken geleden was Frits Landersbergen ook in de krocht in Zandvoort. En daar ben ik zelf bij geweest. En dat was fenomenaal. Daar heb ik van genoten. hij vloog na het concert meteen naar huis. En dat speelt hij ook. Flying Home. Eh, luisteraars, was, eh, of is eh, een vocaliste en geboren in de United States of America. Zij is opgegroeid in Hawaii. Ik moet het even rustig lezen, want het is in het Engels... dus ik moet het ook nog vertalen voor u. Uh, ze, is op, uh, ze is geboren dus in de Verenigde Staten... en ze is opgegroeid in Hawaii, maar ook in Japan. zij reist heel veel en dat doet ze in verband met haar optredens... in het jazz genre, zeg maar. Allemaal eh, jazzmuziek. Maar ze heeft, eh, zo heb ik eh, zojuist op het internet kunnen vaststellen... ook nummers gezongen van bijvoorbeeld de Beatles. Ja, maar dan wel jazzy natuurlijk. Het lijkt me goed dat we daar nou eens even naar gaan luisteren. Dit is de Tripper. U kent het van de Beatles. Maar de vertolking nu van Deborah G. Carter vanmiddag vanaf half drie... dankzij Erik Timmermans, die dat allemaal zo prachtig voor u organiseert hier in antwoord. in de krocht. En mooi weer of geen mooi weer, ik zei het net al... Deborah is sowieso het zonnetje in huis. Dus ook al zit u daar binnen, het is een eh, weldaad voor uw oren. Ze ziet er ook nog leuk uit. En uh, nou, het is gewoon genieten. Dus ga daar voor, eh, een kijkje nemen vanmiddag. En vooral luisteren naar Deborah G. Carter, Daytripper. goes where my heart is when it sees I'm that it's off, so forget you everywhere. You gotta learn to do it. Try to keep it nice and breezy, try to keep it easy. Out the top of my head, cause I find it pleasing. Girl, don't need a reason. Honey drizzle, get some more sizzle. Sugar sprinkle, makes me twinkle. You're looking at a day trip in hop, skip, and gallop on. Sweet talking till the cars will come home. Antelope grown, grass is all grown, but you're going home alone. Dig it, went for a ride a good time hang with you, shoot the moon. Don't be a fool, keep it cool, don't need a paramour. Carter. Eh, vanmiddag dus eh, vanaf half drie in de krocht live, luisteraars... Eh, met Erik Timmermans en andere muzikanten. Ik ga het nog even proberen in de loop van de uitzending... of ik Erik Timmermans telefonisch kan bereiken. En dan kan hij misschien zelf nog een beetje bijpraten... als het gaat om het optreden van vanmiddag. Nou, het mooie weer mag geen excuus zijn. Ik heb het al drie keer gezegd. Debora is gewoon het zonnetje in huis. Ik moet een geheimtje verklappen. Een geheimtje over George Michael. Die heeft een, een geheime liefde. fly Hij heeft een geheime liefde, George Marco... maar het is nu niet geheim meer zo na afloop van dit nummer. We gaan eh, genieten van eh, eh, Dead Old Black Magic. Een beetje toverkunst. Het is niet Hans Klok die het doet, maar Dave Brubeck. En hij eh, wordt eh, bijgestaan.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 Like a leaf caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame, aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. Cause you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. Every time your lips meet my Magic Cola under that old black magic cola. Yeah. Dave Brubeck was, Dave Brubeck was dat luisteraars met uh, Tony Bennett uh, op zang. En uh, ik heb zojuist Erik Timmermans gesproken. En eh, rond de klok van half twaalf komt hij ons even bijpraten op de radio... als het gaat om het concert van Deborah G. Carter... vanmiddag in de krocht in Zandvoort. Dus blijf vooral luisteren naar ZFM Zandvoort, Zandvoort Jazz. Mijn naam is Cheryl Duif en ik heb er zin in. Dat heeft u kunnen vaststellen, want... Er komen weer heerlijke nummers voorbij. En we dachten nog voor, eh, eh, een nummer van, van Toet Tielemans. Dat is ook... Eh, nee, ik ga eerst, ik ga eerst een beetje Close to Comfort met Jamie Cullum. be fair, be sure, be there, behave, beware. Be wise, be smart, behave my heart. don't upset your cart when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. She's too close for comfort. Too close, too close for comfort. No, not again too close, too close to know just when to say when. Be firm and be fair, be sure, beware. On your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another.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 You're too close for comfort. You're heading for a mishap, boy. The first thing that you know, she will have you up that old tree. She's too close for comfort. absolutely sure. Beware, on your guard, take care when there's such temptation. One thing leads to another. It's too late to run for cover. Much too too close for comfort now. One thing leads to another. It's too late to run for cover. It's much too too close for comfort now. Too, too close for comfort now. Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware. She's too close, too close for comfort now. close for comfort. Nou, ik voel me uiterst comfortabel hier, moet ik zeggen, in de studio. Het zonnetje schijnt naar binnen. Eh, heerlijk relaxed hier en genieten van mooie muziek. Dat doet u ook thuis, hoop ik. Luisteraars, eh, tot 12 uur CFM Jazz met Cheryl Duif. En ik heb u Toet Stielemans beloofd. Eh, en, we gaan naar de zomer toe. Eerst nog lente, hè, dat is het nu. Maar we gaan naar de zomer toe. Summertime. Toet Stielemans in bijzijn van Hein van der Geijn... Karel Boublé en Hans van Oost. Stielemans met Hein van der Gijn, Karel Boulet en Hans van Oost samen. Nou, dat zingen nu natuurlijk de rest van ouds Summertime. Nog even zijn welverdiend applaus in ontvangst nemen. En dan ga ik wat liefde aan verkopen. Love for sale. En dat doe ik met een horen. En niet met een koper horen. Maar dit keer nou eens een keer met Shirley horen. Want eh, Shirley Horn, luisteraars, die eh, is gewend om dat nummer heel mooi voor u te zingen. Luister maar. that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale. pay the price for a trip to paradise. Love for sale. Let the poet's pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the heb nog wat muziek voor u te koop tot eh, de klok van 11 uur. Dan komen er eh, het nieuws weer voorbij. En ook wat reclame. Dus ik moet er eventjes tussenuit. Maar straks nog een vol uur terug. Rond de half 12, ik zei het net al, komt Erik Timmermans ons telefonisch even bijpraten... over het concert van vanmiddag in de krocht om half drie van Deborah G. Carter. Eh, tot dan. En, eh, en nou, eet, eh, eet, smakelijk als je nog moet ontbijten. Dat wordt zo langzamerhand al een brunch. We gaan naar de brunch toe.